Kasper Meijer met het NOS-journaal. Veel kinderen vallen toch buiten de boot bij het laatste kinderpardon... vreest Defense for Children. De organisatie had namens ruim 150 kinderen bezwaar ingediend... nadat ze waren afgewezen. Begin dit jaar spraken de regeringspartijen af dat er een kinderpardon kwam... voor kinderen die waren afgewezen nadat ze niet aan een uitzetting hadden meegewerkt. Maar vooral kinderen die langer dan drie maanden buiten beeld zijn geweest... van de dienst terugkeer en vertrek lijken niet meer in Nederland te kunnen blijven. In een huis in Schiedam is gisteravond een man doodgeschoten. De politie heeft nog geprobeerd hem te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. Uit onderzoek van de politie blijkt dat mogelijk nog iemand anders gewond is geraakt... maar diegene is nog niet gevonden. Over de achtergrond van het schietincident in Schiedam is nog niks bekend. De Franse kustwacht heeft vannacht opnieuw migranten uit het kanaal gehaald. Vluchtelingen probeerden in twee bootjes de Britse kust te bereiken... Eerst werd de kustwacht afgestuurd op een schip dat met elf mensen in de buurt van Calais ronddobberde. Even later ontdekte de kustwacht een bootje dat water maakte in de buurt van Duinkerken. Daar waren aan boord twintig migranten, sommige van hen waren onderkoeld. Eerder deze week werden ook al bootjes met vluchtelingen onderschept. De radiocolumn van cabaretier Peter Heerschop over de tramaanslag in Utrecht... is gekozen tot radiomoment van het jaar. De jury van presentatoren en discjockeys vond zijn emotionele column op Radio 538 het indrukwekkendst. Dat is bekendgemaakt in het Radio 1-programma De Perstribune. Een fragment uit Met het oog op morgen eindigde op de tweede plaats. Jorrit Bergsma is in Heerenveen voor de zesde keer in zijn loopbaan... Nederlands kampioen op de 10 kilometer schaatsen geworden. Daarmee komt hij op gelijke hoogte met Sven Kramer en Bob de Jong. Bergsma klopte in een direct duel zijn grootste concurrent Patrick Roest... die het zilver pakte. Het brons ging naar Marvin Talsma. Het weer wat sluierwolken, maar de zon komt daar van tijd tot tijd goed doorheen.